11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen is blij dat er een regeling is... voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Maar ze houdt nog wel een slag om de arm... omdat ze officieel nog niks uit Brussel heeft gehoord. Als het klopt is volgens haar een belangrijke hobbel... voor de opening van Lelystad Airport weggenomen. Dat vliegveld moet vakantievluchten overnemen om Schiphol te ontlasten. Gemeenten met kleine gasvelden zijn bang voor aardbevingen... nu de gaswinning in Groningen in hoog tempo wordt verlaagd. Ze vrezen dat hun velden nu versneld worden leeggepompt. In een brandbrief aan minister Wiebes waarschuwen ze... dat een abrupte verhoging van de gaswinning kan leiden tot aardbevingen... met een kracht van 4,0. Dat is zwaarder dan de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen. De brief is een initiatief van Bergen aan Zee. Hij is ook ondertekend door Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Smallingerland, Waalwijk en Westland. In Hongkong wordt dit weekend opnieuw, worden op, dit weekend opnieuw grote demonstraties verwacht. Betogers vinden de terugtrekking van een omstreden uitleveringswet niet voldoende... en eisen dat ze hun eigen leiders mogen kiezen. Nu moeten bestuurders in Hongkong nog worden goedgekeurd door China. Ze willen verder dat vastgezette demonstranten worden vrijgelaten... en dat het geweld tegen betogers wordt onderzocht. Stormen in Nederland krijgen voortaan een naam. Nederland volgt hierin het voorbeeld van andere Europese landen. De storm krijgt pas een naam als het KNMI code oranje of rood heeft uitgegeven. Door een naam te geven moet het duidelijker worden hoe gevaarlijk een storm precies is voordat hij toeslaat. Het weer bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook in het weekend buien, afgewisseld door soms zon. En het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 You let me know everything's alright. sweet as candy. Its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need cure. I just stay a victim if I can for sure.